Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Peru is een massa van indianen. Ze werden tussen 1984 en 1990 vermoord door de Maoïstische guerrillabeweging Lichtend Pad, zegt een Mensenrechtencommissie. Volgens een Peruaanse krant is het het grootste graf met terreurslachtoffers dat in het land is ontdekt. Lichtend Pad probeerde met veel geweld van Peru een communistische boerenstaat te maken. Door het geweld kwamen tienduizenden mensen om het leven. De meeste inwoners van Apeldoorn reageren mild op de komst van Volkert van der Graaf naar hun stad. Ze zijn er niet blij mee, maar zien wel in dat hij toch ergens moet wonen. Sommigen zijn bang dat er mogelijk een afrekening komt. Volkert van der Graaf woont al twee weken in Apeldoorn. Dinsdag schreef hij zich officieel in bij de gemeente. De NAVO heeft een spoedzitting gehouden om te praten over de situatie in Irak. Volgens een van de deelnemers heeft Turkije de andere landen bijgepraat en niet gevraagd om hulp. De extremistische groepering ISIS zouden de Turkse consul en zijn staf in Mosul hebben ontvoerd. De extremisten zouden in totaal 80 Turken gevangen houden. De schutter die gisteren op een school in de Amerikaanse staat Oregon een leerling doodschoot was een jongen van 15. Hij had tijdens de schietpartij een geweer en een pistool bij zich met negen patroonhouders. Die had hij uit zijn huis meegenomen en verborgen in een gitaarhoes. Over zijn motief is nog niets bekend. De dader pleegde zelfmoord. De Britse politie heeft in Portugal geen nieuwe aanwijzingen gevonden in de zaak Madeline McCann. De Britten starten onlangs zelf een onderzoek in het gebied waar de driejarige Madeline in 2007 tijdens een vakantie verdween. Volgens de Britse politie is er afgesproken met de Portugezen dat er op korte termijn meer activiteiten volgen. Wat er gaat gebeuren is niet bekend. Het weer, vannacht kans op nevel of wat mist. Overdag droog en flink wat zon.